Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het zuiden van Italië zouden zeker tien doden zijn gevallen. Een onbekend aantal mensen is gewond. Twee passagierstreinen botsten bij de stad Andria, even ten noorden van Bari, frontaal op elkaar. Het is niet bekend hoeveel mensen er in die twee treinen zaten. China mag eilanden in de Zuid-Chinese zee niet voor zichzelf claimen. Dat heeft het permanente hof van arbitrage in Den Haag bepaald... in een zaak die was aangespannen door de Filipijnen. Al jaren zorgen zandbanken en onbewoonde en opgespoten eilandjes in het gebied voor grote spanningen. Meerdere landen maken er aanspraak op omdat er mogelijk gas en olie in kan worden gevonden. China trekt zich niets aan van de uitspraak. De politie onderzoekt of de recente ontvoeringen van mannen uit Landsmeer en Amsterdam verband houden met een derde ontvoering. De politie heeft daar informatie over gekregen, maar wie het derde slachtoffer zou zijn wil de politie niet zeggen. Vorige week werd in Zaandam een man in een auto gesleurd... en een ander werd klemgereden op een parkeerplaats in Zwanenburg. Ze zijn nog spoorloos. Volgens meerdere media houden de ontvoeringen verband met een drugsdiefstal. Nuon gaat met grote accu's elektriciteit van windmolens opslaan. Zo kunnen ze ook energie leveren als het windstil is, zegt het energiebedrijf. De accu's komen in een windmolenpark in Flevoland en kunnen energie leveren voor 2000 huizen. Bij harde wind gaat nu vaak elektriciteit verloren omdat die niet meteen wordt gebruikt. Vincent van Gogh sneed toch het grootste deel van zijn oor af en niet alleen een oorlel, zoals lang werd gedacht. Een Amerikaanse schrijfster vond een tekeningetje van de arts die de schilder daarna behandelde.